Het Egyptische Openbaar Ministerie verdenkt de drie van verduistering en machtsmisbruik. Een van de opgepakte verdachten is de oud-minister van Binnenlandse Zaken, die 12 jaar aan de macht was. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor het dodelijke optreden van de oproerpolitie tijdens de protesten tegen het regime. Alle drie de oud-ministers zeggen dat ze onschuldig zijn. Komende dag houden tegenstanders van het oude bewind in Cairo een manifestatie die ze de overwinningsmars hebben gedoopt. Het is dan exact een week geleden dat Mubarak aftrad. De oppositie in de Tweede Kamer voelt zich geschoffeerd door premier Rutte. Die weigerde vanavond aanwezig te zijn bij een spoeddebat over de bezuiniging op het passend onderwijs. De voltallige oppositie wilde dat Rutte naar de Kamer zou komen, maar hij zei dat de minister van Onderwijs het prima zelf af kan. SP-leider Roemer verweet Rutte arrogantie en fractieleider Raalvoet van de ChristenUnie zei dat hij namens 74 Kamerleden zijn treurnis uitsprak over Rutte. In het debat gaf minister Van Bijsterveld van Onderwijs geen krimp, hield vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro op de extra hulp voor leerlingen met problemen. Bagdad eist van de Verenigde Staten een miljard dollar aan herstelbetalingen. Volgens het stadsbestuur is de VS verantwoordelijk voor de schade die is toegebracht tijdens de oorlog in Irak. Behalve een miljard dollar wil Bagdad ook excuses. In een aanklacht tegen het Amerikaanse leger staat dat het leger de stad heeft ontsierd door het bouwen van muren ter bescherming tegen opstandelingen. Amerika heeft nog niet gereageerd op de ijs van Bagdad. In de Europa League heeft PSV het uitduel tegen het Franse Lille met 2-2 gelijk gespeeld. Bij rust stonden nog 2-0 voor Lille, maar in de laatste 10 minuten scoorden Bauma en Toivonen voor PSV.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 Echt hartstikke en hij mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel. Nee, echt niet serieus niet. Wel. Nee, echt serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag.